uur. Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig trekkerongeluk in Flevoland. Daarbij is gisteravond een jongen van 15 omgekomen. Een kind van 6 raakte volgens op Flevoland zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in Nagelen in de Noordoostpolder. De overleden jongen kwam uit Urk. Er werden uiteindelijk twee traumahelikopters opgeroepen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het ongeluk zou niet op de openbare weg zijn geweest. Inmiddels is meer bekend over de schade en het aantal gewonden... na de Israëlische aanval gisteren op de havenstad Hodeida. Verslaggever Marijn Tuintje-Demmens. Ja, beelden laten inderdaad een enorme vuurzee zien in de haven van Hodeida... waar die eh, aanval van Israël gisteravond plaatsvond. Lokale autoriteiten melden in het laatste uur dat er zo'n zes doden en 80 gewonden bij die aanval zijn gevallen. Het Israëlische leger heeft vanochtend boven de Rode Zee een raket onderschept... die was afgevuurd vanuit Jemen. De raket was op weg naar de kustplaats Eilat in het zuiden van Israël. De aanval wordt gezien als een vergeldingsactie. Het lekkere weer gisteren zorgde ervoor dat veel mensen verkoeling zochten aan het water. En dat had een keerzijde, want op veel plekken moesten hulpdiensten in actie komen om mensen te redden. In het Friese Smalle E werd na een zoektocht een persoon uit het water gehaald... en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Eerder haalden hulpdiensten na een grote zoekactie een overleden man uit het water in het Kattendiep in Kampen. En een knotsgekke penalty gisteravond in de Braziliaanse voetbalcompetitie. Daar lagen opeens twee ballen op het veld. Supporters hadden er eentje gegooid. De scheidsrechter floot niet af en liet iedereen doorspelen. Met de andere bal wilde een speler in het strafschopgebied uithalen en op doel schieten. Maar op het moment dat hij dat wilde doen, schiet de tegenstander met de tweede bal tegen de eerste bal aan en voorkomt zo een schot op het doel. Deze Braziliaanse commentatoren wisten niet wat ze zagen. Arrascaeta, Cebolinha livre, maar tem duas in em campo. Pênalti. É pênalti. Ja, de scheidsrechter ging meteen in en gaf een penalty en een gele kaart. Volgens de voetbalregels mag je niet iets tegen de bal gooien.